Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal. Zware bombardementen uitgevoerd op wijken van opstandelingen in de stad Aleppo in Syrië. Er zouden zeker 13 doden zijn gevallen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten werden er op woonwijken ook vatbommen gegooid. Dat zijn olievaten gevuld met explosieven en spijkers. Vrachtwagenchauffeurs in België dreigen met nieuwe blokkades op de snelwegen uit protest tegen de ingevoerde kilometerheffing. Het is mogelijk vanavond al op snelwegen van Wallonië naar Frankrijk en Luxemburg. Ondernemers wijzen de acties af en zeggen dat met wegblokkades alleen maar collega-vervoerders worden getroffen. In april voerden tientallen truckers dagenlang actie, vooral in Wallonië. In het referendum van vandaag wijzen de Zwitsers de invoering van een basisinkomen massaal af. Dat blijkt uit exit polls. Het basisinkomen zou zo'n 2250 euro per maand moeten zijn, plus voor elk kind 560 euro. Een afwijzing werd verwacht. De regering vindt het veel te duur en denkt dat mensen minder bereid zouden zijn om aan het werk te gaan. Volgens de voorstanders scheelt het een hoop papierwerk. Gezondheidsinstituut RIVM doet onderzoek in de verkeerstoren voor scheepvaart in de buurt van Goes. Twee medewerkers werden daar vannacht onwel. Schippers sloegen alarm omdat ze geen contact konden krijgen met de toren. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft scherpe kritiek op luchtvaartmaatschappij Air France KLM. Volgens de VNV is de directie de controle over het bedrijf kwijt. Topman Verhagen zegt dat de top van Air France veel te weinig doet om de aangekondigde staking van de piloten te voorkomen. Onder meer tijdens het EK voetbal dat vrijdag begint. De ronde van Luxemburg is gewonnen door Maurits Lammertink van de Roompotploeg. De Belg Philippe Gilbert won de rit. Het weer. Vanavond kan er in het zuiden een stevige onweersbui vallen. Mogelijk met veel water in korte tijd. Morgen opnieuw zomers. Maxima tussen 24 en 27 graden. Smiddags in het binnenland onweersbuien.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 Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp 6 kilometer. En verder is het erg druk op de N200 van Zandvoort naar Haarlem. Daar is de vertraging 40 minuten vanaf Bloemendaal. En ook op de N201 Zandvoort-Hoofddorp veel vertraging vanaf Bentveld.